Volgens Israël is er geen enkele juridische onderbouwing voor het ingediende verzoek bij het Hof. In de Krimpener Waard is bij Gouda een sportvliegtuig in neergestort. Daarbij zijn de twee inzittenden omgekomen. De Cessna was opgestegen van Rotterdam de Heek Airport. Volgens een ooggetuige maakte het toestel een beweging die leek op een looping. Medewerkers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek. In Den Haag is dit weekend een jongen van 15 overleden. De politie onderzoekt onder meer de telefoon van de jongen... om erachter te komen wat er is gebeurd. Zijn ouders zijn ervan overtuigd dat hun zoon iets nadeed wat hij had gezien op internet. Een vriend zegt tegen Omroep West dat het ging om de choking challenge... waarbij de deelnemers hun eigen keel afknijpen in de hoop er haai van te worden. De politie laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de jongen op die manier is overleden... maar zegt het niet te kunnen, volledig kunnen uitsluiten. De jongen die anderhalve week geleden in een mesput in Oldenhoven viel is overleden. Dat blijkt uit een rouwadvertentie in het Dagblad van het Noorden. De jongen van 15 was aan het werk bij een boerenbedrijf toen hij viel. Zijn vader heeft hem waarschijnlijk nog uit de put proberen te redden, maar viel er zelf ook in. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Het weer in het westen veel bewolking, met kans op regen, voor de rest vrij zonnig. Later in de middag mogelijk een paar buien in het midden en zuiden. Het is maximaal 25 graden.